en weigert over de kapitoolbestorming te getuigen... Meadows heeft wel documenten overhandigd... maar zegt dat hij niet verplicht is om vragen te beantwoorden. Volgens de onderzoekscommissie maakt Meadows zich daarmee schuldig... aan minachting van het congres. Als ook het Huis van Afgevaardigden voor vervolging stemt... is het aan het ministerie van Justitie om een strafzaak te beginnen. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag over het formatieakkoord dat gisteren is bereikt. Als ze ermee instemmen wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Gisteravond maakten de vier partijleiders bekend dat ze eruit zijn, zonder inhoudelijke details te geven. Ze zijn tevreden over het resultaat, maar erkennen dat het een moeizaam proces was. CDA-leider Hoekstra vergeleek het met een tangverlossing. Schrijver Arnon Gunberg reageert dankbaar op de toekenning van de PC Hoofdprijs. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde hij de Oeuvreprijs... qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen. De jury kent Gunberg de prijs van 60.000 euro toe... vanwege onder meer zijn nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en stijl. Autosportfederatie FIA wil radiocontact tussen teambazen en de wedstrijdleiding in de Formule 1 volgend jaar verbieden. Aanleiding is de manier waarop wedstrijdleider Michael Massi zondag onder druk werd gezet door Mercedes-teambaas Wolf. Mogelijk wilde FIA wel toestaan dat iemand anders namens de teams radiocontact heeft met de wedstrijdleiding.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 zitten maken. Jij bent Pieter, ik het klavier. Een leek duister bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman?